Levi van Eck met het NOS-journaal. Er worden extra veiligheidsmaatregelen genomen in de flat in Amsterdam-West... waar afgelopen nacht brand werd gesticht. Er staan bij de flat extra beveiligers en brandwachten. Ook worden op korte termijn camera's geplaatst. Een aantal bewoners is weer teruggekeerd nadat de flat na de brand volledig was ontruimd. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken. Lijkt erop dat er een verband is met de regenboogvlaggen in de flat. De Amerikaanse president Biden heeft op een persconferentie gezegd... dat er nu 6000 Amerikaanse militairen in Afghanistan werken aan de evacuatieoperatie. Hij beloofde dat elke Amerikaan die terug naar huis wil ook echt wordt opgehaald. Biden zei dat er inmiddels 13.000 landgenoten terug naar de Verenigde Staten zijn gebracht. Enkele duizenden anderen zijn met gecharterde vluchten vertrokken uit Kabul. Biden zei dat de Amerikanen voortdurend contact hebben met de Taliban. Bij de halve finales en de finale van het EK voetbal in Londen begin juli... zijn duizenden mensen besmet geraakt met corona. Dat blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Volksgezondheid. Een coronatest was verplicht voor een bezoek aan stadion Wembley... maar fans moesten zelf verklaren dat die test negatief was. In totaal zijn ruim 5500 besmettingen te herleiden tot de finale en de halve finales. Voor de start van het nieuwe schooljaar kunnen studenten en scholieren zich zonder afspraak laten testen en vaccineren op de onderwijsinstelling. Plaatselijke GGD's hebben daar afspraken over gemaakt met onderwijsinstellingen en gemeentes. Op de universiteiten en ook op hogescholen, mbo-opleidingen en middelbare scholen in het hele land komen pop-up locaties van de GGD. Het weer vannacht kunnen verspreid over het land misbank ontstaan.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 I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. you moving. I know when you in the house, so when you cruising, it's been proven. My love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying.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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show.